De regeringspartijen willen de oppositie zo tegemoetkomen. Die hebben ze namelijk nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar verschillende bezuinigingsplannen gaan nog wel door, zegt mijn collega Lars Geerts. We zien bijvoorbeeld dat er nog steeds bezuinigd wordt op internationale studenten. Dat vinden ze bij D66 heel vervelend. Ook de bezuinigingen op de wetenschap. Dat is nog meer dan 300 miljoen. Die is ook nog niet van tafel. Dus ja, ze hebben de oppositie nog niet overtuigd. As we speak wordt er achter de schermen gepraat over die onderwijsbezuinigingen. Er zijn weer protesten in Zuid-Korea. Mensen willen dat de president gaat aftreden. Die kwam gisteren met een staat van beleg... waardoor het parlement buitenspel werd gezet. Later trok hij die maatregel weer in. Bij het parlementsgebouw eisen Zuid-Koreanen nu dus hun vertrek... zegt correspondent Laura van Megen. Mensen zijn met spanborden gekomen, met vlaggen. Ze hebben kaarsjes mee. Eh, en ook komen ze met bepaalde groepen... zoals bijvoorbeeld vakbonden eh, opdagen tijdens deze demonstraties. Eerder vandaag vertrok de Zuid-Koreaanse minister van Defensie... Hij zou die staat van beleg hebben bedacht. En Spotify Wrapped is er. Dit was afgelopen jaar de meest gestreamde track in Nederland. Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dan een beetje sexy en draai eens met die beeld. Vanaf ben jij de Sugar Daddy van Roxy Dekker werd op Spotify nog vaker gestreamd dan Europapa van Joost. Die staat op 2. En Espresso van Sabrina Carpenter is wereldwijd het vaak, allervaakst aangeklikt in Spotify. Vanaf vandaag kun je als Spotify-gebruiker ook je persoonlijke toppers van 2024 checken.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen knooppunt Diemen en Blarikum nog 12 kilometer file. De vertraging is daar nog 20 minuten. Het is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder in de regio nog veel oponthoud de andere kant op. Van Amersfoort naar Amsterdam tussen Amersfoort en Hilversum. Daar ook nog ruim 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten sta je vast op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam-Bos en Lommer en knooppunt Amstel. Richting Utrecht is dat. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen ook een kwartier verdraging.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege het cellentekort wordt een aantal gevangenen eerder vrijgelaten. Staatssecretaris Koenradi zegt dat gedetineerden drie dagen eerder naar huis mogen. Alleen tbs'ers of mensen met een straf van minder dan een week komen er niet voor in aanmerking. In New York is op klaarlichte dag de directeur van een grote zorgverzekeraar doodgeschoten. De topman van United Healthcare werd bij een hotel in Manhattan onder vuur genomen. De dader is niet gepakt. De coalitiepartijen zijn bereid de langstudeerboete te schrappen. Dat staat in een voorstel waarmee het kabinet de oppositie tegemoet wil komen. De coalitie wil 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs, maar dat gaat de oppositie te ver. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht raakt het weer bewolkt. Morgen overdag veel bewolking en veel regen het wordt 9 graden.